Dat is het doelwit van de aanval. Gisteren waren er ook al problemen bij een hogeschool in Tilburg. Op de getroffen hogescholen en unies werkt het internet heel traag of helemaal niet. Bij een DDoS-aanval wordt het systeem met zoveel aanvragen bestrookt dat het overbelast raakt. Een reddingsactie bij een grote illegale goudmijn in Zuid-Afrika loopt op zijn einde. Honderden mijnwerkers zaten maanden onder de grond. Niet door een instorting of ander ongeluk, maar door een actie van de politie. Die wilde optreden tegen illegale mijnbouw en had alle uitgangen dichtgegooid op eentje na. Mensenrechtenclubs zeggen dat de mijnwerkers geen kant op konden, omdat die laatste de tunnel te steil was. Dat vertelt correspondent Alice van Gelder. Zij zeggen dus de politie is schuldig, hebben ze uitgehongerd. De politie zegt nu net dat de mijnwerkers ondergronds werden tegengehouden... Eh, door bendeleiders die het goud van hun kopen en dat ze de mijn niet uit mochten. Maar hoe dan ook, eh, hier in Zuid-Afrika zeggen ze wel... de politie stond erbij, keek erna en het is een massagraf geworden. Want er zijn al 78 lichamen naar boven gehaald. Mogelijk worden dat er nog meer. Zo'n 250 mijnwerkers hebben het wel overleefd. Het Flevo ziekenhuis in Almere is voor een deel ontruimd vanwege brand. Die is ontstaan tijdens werkzaamheden, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Het vuur was uitgebroken in een gedeelte dat leeg stond. In die zin, er is een verbouwing gaande. Dat kun je ook zien, want er staan hier stijgers voor het pand. Dus de brand is niet geweest, voor zover ik weet, op een deel waar patiënten waren. Maar in een leegstaand deel van het ziekenhuis. Vanwege de rook moesten zo'n 40 patiënten en, hun en medewerkers hun afdeling verlaten. Zij zijn opgevangen in een ander deel van het ziekenhuis in Almere. En in Eindhoven is een man s'nachts de Dunkin Donuts binnengeslopen en heeft daar zijn honger gestild. Hij bleef er zo'n twee uur, at een panini en schrok de slagroom uit een spuitbus naar binnen. Waarom hij zich niet waagde aan de donuts is niet bekend. Daarna ging hij er met heel veel promotiemateriaal vandoor. De politie wist hem op te sporen. Waarschijnlijk had hij iets te veel gedronken en uiteindelijk dus ook gegeten. Het weer alleen in het zuidoosten wat zon vanmiddag. Verder bewolkt met wat motregen bij 4 tot 7 graden. Vannacht gaat het licht vriezen en kan er mist ontstaan. Morgen opnieuw een grijze dag met soms ook wat zon bij 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 9 kilometer... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade...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 De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft vorig jaar bijna 37 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen... omdat er niet op tijd werd beslist over aanvragen voor een verblijfsvergunning. Een jaar eerder was dat nog ruim 10 miljoen euro. Een vergadering van het Israëlische Veiligheidskabinet over het voorgenomen staakt het vuren tussen Israël en Hamas is uitgesteld naar vanmiddag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt nog geen beslissing te nemen omdat Hamas onder bepaalde afspraken uit zou willen komen. Het aantal doden in een illegale goudmijn in Zuid-Afrika is gestegen tot 87. Ruim 240 mensen zijn levend uit de mijn gehaald. De mijnwerkers zaten maandenlang vast omdat de politie de mijn had omsingeld en bijna alle uitgangen had afgesloten. Het weer, grijs en hier en daar wat motregen. Vanmiddag in het zuidoosten meer zon en het wordt 4 tot 7 graden.